Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De loodgieter uit Vlaardingen, die al een tijdje bedreigd wordt, wil graag terug naar huis. De burgemeester heeft zijn huis gesloten omdat de loodgieter al meer dan een jaar het doelwit is van aanslagen met explosieven. De loodgieter wil nu via de rechter afdwingen dat hij naar huis kan, zegt een advocaat. We hebben gezien dat die woningsluitingen die er waren... niet hebben geleid tot een afname van de incidenten. Sterker nog, het wordt er eerder erger van. En er is geen één incident geweest waar eh, zo'n explosie was... terwijl meneer Van Uffelen thuis was. Dus het is misschien ook voor de buurt nog wel het beste als die gewoon teruggaat. De gemeente is het hier niet mee eens. Binnen twee weken krijgt de loodgieter te horen of hij terug naar huis mag. De Hongaarse premier Orbán zegt dat hij misschien Mark Rutte steunt als nieuwe NAVO-baas... maar dan heeft hij wel een paar voorwaarden. Zo moet Rutte sorry zeggen. Verslaggever Kiezer Hekster vertelt waarvoor. Hij wil excuses van een uitspraak van eh, Mark Rutte uit 2021. was ik zelf bij dat Rutte zei tegen de media... dat hij Orbán op de knieën wilde krijgen. En dat ging allemaal over wetgeving die op dat, punt, op dat moment in Hongarije werd ingevoerd. En die een beetje bekend is komen te staan als de anti-homo-wetgeving. En ook wil Orbán de garantie dat zijn land niet mee hoeft te doen aan NAVO-operaties tegen Rusland. Rutte wil graag de baas worden van de NAVO, maar daarvoor moeten alle landen hem steunen, ook Hongarije dus. In Amsterdam zijn woningzoekenden opgelicht met een valse sleutel voor het huis dat ze zouden huren. Je hoort de politie. Ze hebben die woning ook bezichtigd, ze hebben een contract getekend, sleutels gekregen. Maar toen ze die sleutels in het slot wilden steken, toen bleek dus dat ze eh, valse sleutels hadden gekregen. En dat ze waren opgelicht, want ze hadden wel al een flinke som borg betaald. En daar waren de daders ermee vandoor. Het ging om 800 euro per persoon. Op de site van AT5 staat een foto van een van de verdachten. De politie wil weten wie dat is. Het weer zo goed als geen wolkje aan de lucht. Daardoor wel fris vanavond en vannacht. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen begint de dag zonnig. Later kan er een bui zijn. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5 hoofdop richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring is de vertraging 10 minuten. De A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Hilversum een kwartier vertraging na een ongeluk.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 Overigens zijn we nu ook op Jijbuis. En ja, wat dat dan altijd leuk is, ik heb nu <laughs> gewoon ook een bak koffie in mijn handen. Ja, dat vind ik altijd, uh, kijk, dat, eh, dat gaat er altijd al in hoor. Maar goed, ik moet even wachten <laughs> tot ik die bak koffie weer tot mij kan nemen. Eerst even netjes afkondigen wat we hebben laten horen. Dat is Niels Buis. En dat nummer dat heet Learning Still. En een van de, eh, deze mensen, of beter gezegd Niels Buis, komt ook naar de studio. Dat is een week na Vast Countenance. Want dan eh, eh, gaat hij spelen. Is een eentje, is een bier eentje. En bovendien, deze Learning Still, dat is alweer een tijdje terug. Maar er komt ook een nieuwe single uit rond die periode dat hij hier in de studio is. En dat nummer dat heet, als ik het goed begrepen heb, Arcadia. Dus dat wordt de nieuwe single van Niels Buis. Ik zal even mijn bakje koffie even wegzetten. Want anders sta ik hier een beetje onhandig met de schuifjes te, bedienen. Eh, het goede nieuws is eh, dat uh, Loes Fabienne, of Lucie Fabienne, want zo heet zij als zij optreedt, ergens nu in de buurt van een halte staat bij Heemstede Aanhoud. Dat gaat nog een kwartier kosten, want we hebben zo'n fijne bustrekker. Die hadden we hier ook al ingezet eh, tijdens het eh, verhaal van Verline Spiegel. Alleen die gingen nog een halte te ver bij, bij Heemstede Aardhout. Die kwamen ergens in Voorhout geloof ik uit. Moesten ze weer terug de trein in. Maar ja, dat, dat is dan altijd wel heel fijn. Ehm, maar zij is onderweg. Dat is eh, in ieder geval het goede nieuws. Nu hebben we ook nog muziek. Vorige week uitgekomen. En bovendien is er hier een radiocollega... Nou, radiocollega niet. Een schrijvende collega van de Zandvoortse krant... En ik ken hem uit het verleden, want hij heeft hier ook bijdrage geleverd... in de tijd dat ik hier eh, de lockdown-radioprogramma's deed. Dat was uh, eh, stevast Mick Boskamp, een van de vaste bespelers. En die had op een gegeven moment een echt Zoom-gesprek met Camilla Blue. Hij was helemaal flabbergasted over het eh, materiaal wat deze dame uitbracht. en een van de dingen waar hij nog erg van onder de indruk was... was onder andere deze nieuwe single. Remember to think twice to deserve nothing less or more. Hand over your crown and bow for the king. No more, cause I was never meant to break you. Remember to think twice to save you. I was never meant just for you. The two of us are truly meant to ignore. I was never meant to break you. Eh, wat eerder eh, van ze eh, gedraaid van deze band Sakaram. En het nummer dat heet, dit nieuwe nummer heet Break. En wat is die band? Die band is een Amsterdamse band. Vijfkoppig en ze maken veelzijdige Nederlandstalige alt-popmuziek. Nou, dat is wel duidelijk te horen. Beetje ska, maar ook gewoon met een portie... Nou, wat, wat zeggen met een portie gitaar erin. Het vorige nummer, thuis. Daar hadden we het de laatste keer over met een van de leden van Sakaram. Ehm, daarvoor hoorde je Camille Bloem met Holding Your Crown. En dat was een single die ze vorige week ons heeft gegund. Want toen was die eh, net hageltje nieuw. Dan komen wij de mensen en dames ook die afstuderen aan de codarts in Rotterdam. Eén hebben we er hier eh, gehad. Eh, wel twee keer zelfs. En de ander is zelfs nog een collega bij mij geweest bij 3 voor 12 Noord-Holland in een eh, vorig leven. Maar toen al was ze al bezig met eh, muziek. We gaan eerst Morel laten horen, want die is eh, gisteren afgestudeerd, of eergisteren. En daarachter zit Flora, die is gisteren afgestudeerd. En die Wolters weet er alles van, want dat is echt de, de muziekkenner van Nederland. Die bezoekt vaak kleine live optreders En Morel, daar was hij onder meer bij. Tempo hoor je nu. Morel en Tempo. Het zijn de twee afgestudeerden deze week aan de Codarts in Haarlem, eh, of, uh, Haarlem, Rotterdam moet je mij horen. Eh, de, het is zelfs zo dat ehm, Flora zelfs mee mag doen aan de popronde van Nederland. Dus die gaan we nog terugzien tijdens de tournee die popronde heet. Nu, tijd voor de Cruise en de Dukes of Haarlem. En die hebben gisteren hun albumrelease show gedaan. En je hoort het titelnummer A Street Opera. Hey that pretty lady, do you wanna go my way? I've been waiting for you in my brand new Chevrolet. Fix her up from scratch and she's ready to roar. Trying to find some business, looking for a big score. strip, see the streetlights go dim. People round the corner, loading all sorts of stuff in. And baffled girls are hiking, like old hippies round the tracks. And kids who fight for money ain't never coming back. another day just gone away. But I know what it's like. I'll write love letters to you. I send you some money, just enough to get through. I hope that you are happy with that new fella that you found. I hope he keeps his promises and that he'll stick around. I'd like my someday it'll be over. business. I knew it when I began. I knew every single problem, but told myself that I hadn't won. Well, I've been around for so long, made many mistakes. Being anger, and loyalty. That's just what it takes. Greater God. me in the meantime. You may touch me in the night. You may touch me You You may touch me. It's worth it to forget. It's like you find pleasure in pain. Lying is only for personal gain. Why'd you love me? Why couldn't you stay where you are? At a comfortable distance instead of awkward positions. Cause I had you wasted a fortune you decided to leave behind. I won't deny that it's hard to find my place, but I'm ready to move on, and that matters most to me. It's like you find pleasure in pain, and lying is only for persons achtergrond hoor je de soundcheck van uh, Lucie Fabienne en uh, den Dunne. Want die zijn eh, hier in de studio. Ik zal in ieder geval even wat vertellen over wat we hebben laten horen. dat zijn er drie. Ehm, moet ik wel even het lijstje erbij even bijpakken wat we hebben laten horen. Want dat zijn er dus drie. The Cruise en de Dukes of Harlem met Street Opera. Dat is de titelversie van het album wat ze hebben gemaakt. Ehm, die hebben ze gisteren ten doop gehouden in Club Hard. Daarachter wordt je eh, Elvira met eh, You May Touch Me in the Meantime. En de single die je net hebt eh, gehoord is de single die morgen uitkomt. Want het is een hagelnieuw ehm, ding van Relics. En de dame die je hoorde op de achtergrond is Rodan Cherise. En achter Rodan Cherise schuilt Rosa Kraal. En dat is eigenlijk ook best iemand die een beetje eh, de in van bijvoorbeeld bands als Daisy Bellis en Hunk eh, een beetje eh, kennen. zij bijvoorbeeld doet de backing vocals bij Daisy Bellis. En dat is niet zomaar, want zij doet ook zelf het een en ander. En dat heb je dus nu net kunnen horen met de single die morgen uit gaat komen van eh, de heren van, eh, van Relax. Dat is een beetje het eh, verhaal. Ik was met iets bezig om te vinden voor, voor wat we nog moeten laten horen. Nou, ik zie eigenlijk best nog wel iets wat, wat gedraaid kan worden, zie ik ineens. En dat is dat nummer wat Iris Jean ook niet zo lang geleden heeft uitgebracht. En eigenlijk valt die Rodan Cherise eigenlijk ook in dat in van, van Iris Jean zijn allemaal bekenden van elkaar. Het zijn allemaal studenten aan het eh, de eh, conservatorium van Haarlem. En dit is de laatste eigenlijk van Iris Jean. En het nummer dat heet Sleep Tonight. Nee, dat is eh, de eerste single die ze heeft uitgebracht. Wordt helemaal weer op het verkeerde been gezet. Don't look behind the tears too heavy to say. There's an army beside you. Promise you. eens dus even gewoon praten. Want eh, ja, je staat wel lekker hier naast mij van wat gaan we nou doen? Ik ga eerst even iets afkondigen. Vind je dat goed? Uh, Iris Jean en uh, Sleep Tonight hoorde je net. Dat was een van de eerste singles die zij heeft uitgebracht. Die is altijd leuk. Dan gaat iemand wat vragen op het moment dat de schuif open is. Ja, ja, dat is altijd leuk. Ja, Hidden Giants. En dat nummer, dat is van de week uitgekomen. Dat nummer, dat heet Silent Waters. Stille waters hebben diepe gronden. Dat is een beetje het verhaal wat erachter zit. Eh, we gaan eh, straks in het eh, volgende uur eerst de, de, de muzikanten van dienst vanavond voorstellen. Het is weer zover. Het openbaar vervoer uh, gooit een bepaalde route in het eten. Dat was een paar weken geleden ook al het geval met Verliende Spiegel. Alleen ging dat op een gegeven moment... ja, na negenen gaan we dat doen. dat, gaan niet, dat gaan we niet, niet meer redden. Dus ik ga eerst eventjes gewoon... Het, kijk, dat, dat is bedoel ik. Midden in een presentatie gaan vragen van wat ik allemaal aan het doen ben. Ja, dan moet ik het ook gaan uitleggen aan die mensen thuis van wat er allemaal gebeurt. Want ja, dan word ik op een gegeven moment gevraagd... wat gaan we nou doen? Ja, nee, we gaan wachten totdat het moment daar is. Want ik zeg net... Het is weer zover, want het openbaar vervoer gooit er eens roet in het eten. Want een paar weken geleden was Verliede Spiegel hier met Job van de Doelen. Want dat eh, was een paar weken terug. En die hadden hetzelfde probleem. Alleen daar eh, zaten ze op een gegeven moment een beetje te slapen. Want eh, die eh, trein die reed Heemstede Aardehout op een gegeven moment voorbij. en Die moesten dan in Leiden nog een keer gaan keren. Ja, dat, dat schoot ook niet op, eerlijk gezegd. dat is in ieder geval Lucie Fabienne niet overkomen. Want die moet dan weer uit een bijna onmogelijke plaats. Uit Tilburg. Ja, dat ligt echt heel ongelukkig. En dan moet je dan nog eens een keer met, met de trein via Rotterdam en dan Heemstede aanhouden. En zo kom je dan hier in Zandvoort uit. Eh, goed, ik ga eerst even dit allemaal netjes afkondigen. Want ik zei net, Hidden Giants hoorde je. Daarvoor hoorde je het eh, nummer van eh, Sleep Tonight van Iris Dean. het is ook een beetje tijd dat ik ook even iets laat horen van Dina. en zij heet voluit Dina Suarez. Ze heeft ook meegedaan aan de Rob Akda wordt Volgens mij de editie van 2023. En toen viel eigenlijk al op dat ze het een en ander wel in de mars had. Een van de nummers die op een EP staan, dat is de EP Figure It Out. Want eh, zo heet eh, de EP. Volgens mij eh, heet die niet zo, maar wel het nummer wat, wat ze daarop uitgebracht. Samen met een hiphopper, Coco Vanilla. dat was eh, Dina dus. Met eh, het nummer eh, Figure It Out. En dat komt dus van een EP die ze al eerder heeft uitgebracht. Ehm, we gaan eens even weer in dat fijne dorp kijken... waar wij een beetje de maand aan ophangen. Het andere geluid van Volendam. Hoewel deze Volendammer al lang al niet meer echt in Volendam woont... maar tegenwoordig in Amsterdam. Want haar huist hij tegenwoordig... En een van de nummers die hij heeft uitgebracht is dit nummer. En als ik zeg Ernest Hemingway, dan zullen ze in Volendam op een gegeven moment op gaan springen. Ja, maar dan hebben we het over PJ en Bond. Nou, dat klopt. En dit is My Old Man. Wat ik dus al zei, het eh, is een afkomstige van het eh, album In Our Time. En eh, dat is eigenlijk een beetje de muzikale bewerking van een verhalenbundel. Want P.E. Bond is eigenlijk min of meer een beetje afgestudeerd op Ernest Hemingway. Vorig jaar in de Piers in Volendam heeft hij dat laten horen. Compleet met een band waar onder meer ook Danny van Tichelen in meespeelde. En die Danny van Tichelen is zelf ook behoorlijk actief op het muzikale vlak hij is een van de drijvende krachten van eh, dat hele mooie project... waar allerlei indie-muzikanten eh, te horen zijn. Eh, Labelle Pok, dat is het wat ik zocht. We sluiten af met een dame die ook in april haar album, wat zeg ik, haar EP release show heeft gedaan in het patronaat. En dat is het, het uur waarmee we dit tweede uur afsluiten. En dat is High on Shy. Die kennen we natuurlijk eh, van ook haar eh, deelname aan de Rob Akda Award van 2023. Nummer dat heet What's Going On.